Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Parkpop stopt. Volgens de organisatie van het Haagse Gratis Festival is er te weinig geld. Artiesten worden duurder en de kosten voor energie en vooral de beveiliging zijn enorm gestegen. En daardoor is het niet meer mogelijk om een gratis festival te organiseren. In de Haagse gemeenteraad waren ze vorig jaar al bang dat de editie van toen de laatste zou zijn. Parkpop loopt als een groen-gele draad door het leven van vele Hagenaars en Hagenezen. En het kan dan ook niet zo zijn dat de 40ste editie ook meteen de laatste was. Hoe zorgen we ervoor dat Parkpop een vorm kan vinden waarmee we ook de komende jaren vooruit kunnen? Mm, dat is dus niet gelukt. Tijd voor nieuwe tradities, zegt de organisatie. Een heftig ongeluk op de Zwarte Cross. Daar ging het mis bij de attractie Do Your Own Stunt. Staat al jaren op het festival, een soort hoge toren waar je gezekerd van af kunt springen. Wat er precies mis is gegaan is niet duidelijk... maar een man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In Heerlen in Limburg is een man gewond geraakt bij een steekpartij. De politie denkt dat twee mensen ruzie zochten met twee anderen... maar is nog op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen. En editie 105 van de Nijmeegse Vierdaagse is voorbij. Vier dagen vol met pijnlijke voeten, blaren en heel veel kilometers plezier zitten erop. Deze wandelaar was net op tijd binnen. Ga je het nog halen, denk Ja, ik ga het niet halen. Ik krijg goede hulp. Maar eh, het is wel op je laatste beentjes, hè? Eh, nou, ik, ik hoop er wel, eh, wel houden. Maar het is wel de laatste adem. Het Rode Kruis heeft in de afgelopen week 13.000 blaren geprikt... en 26 kilometer tape gebruikt om voeten te verzorgen. In Nijmegen wordt nog tot 1 uur vannacht gefeest. Het weer. In het oosten kans op een buitje, maar de rest van de avond droog. En kans op een zonnetje zelfs nog. Morgen wisselvallig, af en toe een bui en dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 kan langzaam maar zeker weer doorrijden...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 Oh, sky's the limit and you know that you can have what you want, be who you are. Sky's the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on. the summer reach the end We should take some time apart Leave here with no regrets Knowing we gave our all Oh, I cannot pretend That this won't break our hearts But we will meet again I know the art is in the stars. For the children don't want gun Papa playing this sound All the people turning around Papa Chico move your eyes the eyes Papa Chico sing song All the people feeling they go Chico's playing this song All the people turning around Papa Chico, move your eyes Your is hitting the ice Papa Chico, sing this song All the people failing, they gone to discover as hitting the ice.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 And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. the sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll.